Chill. Chill. Oh. Boys in the morning. Hey. Chill. Chill. Chill. wil geen naar mijn hier het Tongeren. Je wil geen actie en geen party hier het Tongeren. Voor faro naar Naje, ja uit veldje om in flex met mijn boys, ja uit veldje Je wil geen fitty met mijn crew hier in Tongeren Je wil geen actie en geen bari hier in Tongeren Van faro naar Naje, ja uit veldje om in flex met mijn boys, ja uit veldje Yes, je wil die fucking baby, breng om in die trangatjoen Vele killers willen fokken, kunnen nooit die doen mijn crew Hier in Tongeren, zet ik om met drama Boys van veldje je hebt mijn klik Ja, ben je in de backstreet, dan zie je baby om mijn toppen, ran rana, om mijn antis In de rippen stil, van bakkerij. Hoe is het naar? die namen hoort erbij Ik blijf niet lullen over chatjes, dus want die boeken niet En niet gaan praten met die vieze vuile hypocrieten Zie je baby chill, ey, laat me even nu genieten Mensen zijn zo lijp, ey, ik kan niet met ze opschieten Je kan niet tippen, zie de you moet chill, ai Je kan niet flippen want ik breng het om en wreed, ai Ik ben geboren om te spitten dus ik drop shit Ik ben gekomen, ik laat je horen hoe het echt Je wil geen fitting met mijn crew hier in Tongeren Je wil geen actie en geen party hier in Tongeren Van Faro naar Najee, ja uit veldje om in flex met mijn boys, ja uit veldje Je wil geen fitting met mijn crew hier in Tongeren Je wil geen actie en geen party hier in Tongeren Van Faro naar Najee, ja uit veldje om mijn flex met mijn boys, ja uit veldje Je Want ook zien het tongeren, ja we zijn te breed Mijn anti is hier het tongeren, ja we zijn te breed Mijn suri is hier tongeren, ja we zijn te breed Nederlanders allemaal mannetjes, ja we zijn te breed Mijn toch is hier het tongeren, ja we zijn te breed Mijn anti is hier het tongeren, ja we zijn te breed Mijn suri is hier tongeren, ja we zijn te breed Nederlanders allemaal mannetjes, ja we zijn te breed Hey!